Wanneer is hier dan warm? Miljarden zeker als ik doe hier wel ver in mijn broek. Hoe lang gaat dat hier? Ik stond in. na alleen. Dat spel wordt hier precies niet ooit. Kom schoot eens op mijn kind? ik stond in aan een winch. Best dat er hier niet lijkt te rotten. In bloes van stond te prot Wanneer is die dan mooi? Miljard als ik een rooi. Ik doe het hier wel ver in mijn broek. Wanneer is die dan mooi? Hoe lang komt dat hier dien? Ik stond niet maar alleen. Dat spel wordt hier precies niet verrooid. Mekakker! Kom schuif eens op mijn kindje. Ik stond in aan mijn winch, Best dat er hier niet laten roepen. En mekakker weer kakker. stond te protten en in haar voet te

Moet ik niet kakken? Ik kom hier met een video opeten.